van met het CNRS Journaal. De situatie rond de omgevallen hijskraan in Alphen aan de Rijn is nog steeds niet stabiel. Rondom de pontons wordt nog steeds beweging geconstateerd. De noodverordening blijft daarom voorlopig nog van kracht. Ook is er nog een huis ontruimd. De woning is erger beschadigd dan gedacht. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk gaat volgens het Openbaar Ministerie nog maanden duren. ZZP'ers in Nederland dragen ruim 62 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat is ruim 10% van de totale economie, schrijft de website ZZP Barometer. Er zijn ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel in ons land. De verwachting is dat dat aantal nog verder zal stijgen. Het gemiddelde bruto uurloon van ZZP'ers in Nederland is 68,18 euro. Mannelijke ZZP'ers verdienen gemiddeld bijna 10% meer dan vrouwen. In Zurich zijn vorige maand drie Chinezen betrapt die 262 kilo ivoor naar Peking probeerden te smokkelen. Na schatting zijn daarvoor 40 tot 50 olifanten gedood. De smokkelaars maakten een tussenstop op het vliegveld van Zurich toen de partij werd ontdekt. Volgens de Zwitserse douane vertegenwoordigt de partij een waarde van zo'n 377.000 euro. Dit jaar zijn al meer dan 2000 migranten om het leven gekomen... toen ze via de Middellandse Zee Europa probeerden te bereiken. Het is daarmee de dodelijkste vluchtroute ter wereld... zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Het overgrote deel van de vluchtelingen komt om op de route tussen Libië en Italië. Belangrijkste oorzaak zijn vooral de slechte schepen. De Organisatie voor Migratie prijst de inzet van zee op van Italië, Libië en de Europese Unie. Volgens de organisatie redden zij elke dag levens van migranten. In Burgerzoo in Arnhem is voor het eerst in jaren weer een aardvarken geboren. Dat komt bijna nooit voor in een dierentuin. Aardvarkens overlijden vaak vlak na de geboorte. Het lijkt erop dat dit dier het wel gaat overleven. Zoo is een van de weinige dierentuinen in de wereld waar aardvarkens worden gehouden. Het weer. In het oosten nog kans op buien met onweer. De buien trekken langzaam weg. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het is 20 tot 23 graden.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 to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. Cause you still believe in everyone. one. Ah, just a shock, you see. Ah, he left us to sun. hoofdletter en gaf mijn tenen dieper in het zand.